Citydijkers met het NOS Journaal. De Amerikaanse staat Florida zit zich schrap voor orkaan Helene. De afgelopen uur is die orkaan uitgegroeid tot een storm van de op één na hoogste categorie. Waarschijnlijk komt Helene in de komende uren aan land aan de noordwestkust van Florida. Het Amerikaanse weercentrum waarschuwt voor zware regenval en overstromingen. Niet alleen in Florida, maar ook in de staten Georgia en North Carolina. De noodtoestand is daar uitgeroepen en honderdduizenden huizen zitten al zonder stroom. Premier Schoof heeft bij de Verenigde Naties in New York gezegd... dat Nederland ook een staakt het vuren wil tussen Israël en Hezbollah. Een plan daarvoor is tot nu toe afgewezen door Israël. Maar Schoof zei in zijn eerste speech voor de Verenigde Naties... om diplomatie een kans te geven. Israël heeft de afgelopen dag ongeveer 220 doelen van Hezbollah in Libanon getroffen. De luchtmacht zou aanvallen hebben uitgevoerd op onder meer Hezbollah-strijders plaatsen en systemen waarmee projectielen op Israël worden afgevuurd. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid kwamen opnieuw tientallen mensen om het leven door de Israëlische bombardementen. Israël voert al de hele week luchtaanvallen uit op doelen van Hezbollah en Libanon. Tientallen jaren aan Nederlandse wielergeschiedenis krijgen waarschijnlijk vanaf volgend jaar een vaste plek. Er zijn plannen voor een Nederlands wielersportmuseum in Hogerheide in West-Brabant. In het complex moet de collectie fietsen en gele truien van de Nederlandse kampioenen van vroeger op één plek samenkomen. Nu liggen die truien en trofeeën nog vaak bij de renners thuis. Als de plannen worden goedgekeurd moet het wielermuseum in oktober volgend jaar de deur openen. Het weer. Aan de kust veel regen met ook veel wind. Verder is het droog bij een graad of 12.